Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. AZ gaat door naar de halve finale van de Conference League. De club won vanavond in Alkmaar van Anderlecht. De wedstrijd eindigde 2-0 voor AZ, maar omdat de vorige wedstrijd 0-2 werd... liep het op strafschoppen uit. Het verlossende schot kwam van Max Meerdink. Het publiek gaat er eh, voor staan. Het applaudisseert, het neemt alvast eh, een voorschot op wat er gaat gebeuren. Meerdink neemt zijn tijd, legt die bal daar neer... En kijk niet naar Verbrugge. Deze bal moet erin. Dan is AZ halve finalist in de Conference League. Daar is de aanloop. Het inschieten. Raak door. En in Rome is het nog steeds spannend. Daar staan AS Roma en Feyenoord tegenover elkaar. Feyenoord-fans zijn niet welkom, maar er zijn toch honderden supporters uit Rotterdam naar Italië gekomen. De politie heeft al zo'n 20 Roma-fans opgepakt. Zij hadden knuppels en hamers in hun auto liggen. Basis- en middelbare scholen kunnen zich straks niet meer excellent noemen. De minister van Onderwijs vindt het geen goed idee om scholen zo'n stempel te geven. Het werkt alleen maar voor kleine groep scholen, zegt hij, en je krijgt er ongelijkheid door. De excellente scholen waren bedacht zodat andere scholen beter hun best zouden doen. De minister gaat nu iets anders bedenken om dat te bereiken. Geen e-mailadres voor fanmail, maar een meldpunt om zijn locatie bij te houden. Dat allemaal voor een gier die een week geleden is ontsnapt uit Diergaarde Blijdorp. Vanochtend werd hij gespot in een bos in Zeeland. Maar zijn verzorgers die naar het gebied kwamen om de vogel te vangen hadden pech. Want voordat ze er waren was hij alweer gevlogen. Twee mannen van Blijdorp zijn er hier gekomen in een poging tot eh, eh, tot de gier te vangen en weer mee terug te nemen. Eh, hoe schat u hun kansen in? Ja, ik ben geen gierenvanger, maar ik heb het idee dat hij nu wel echt kwijt is. Dus de kansen zullen wel sterk afgenomen zijn. Zoals ik net zei, vanmorgen zag het er niet goed uit voor hem. Dus dacht ik van nou, die plukken ze zo van die takken af en dan nemen ze hem weer mee. Maar eh, hij is gaan vliegen. En hij is nu zelfs zodanig gaan vliegen dat we niet eens meer weten waar hij is. Dus ik denk dat de kansen nu wel richting de nul gaan. Volgens de ecoloog hoeven wandelaars zich geen zorgen te maken. Blijdorp verwachtte dat hij zelf terug zou komen zodra hij honger kreeg... maar dat is tot nu toe niet gebeurd.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 Mijn naam is Joop Sterk, ik ga jullie twee uur meenemen... met een heel veel country, bluegrass, Americana en een klein beetje volk. Ik hoop dat jullie er zin in hebben, want ik heb me toch weer een stapel met, eh, met muziek klaarstaan. Zonder andere deze, de tweede plaat, is altijd bluegrass. Dit is Benny Martin en de Wabash Cannonball. Bowie was dat op de National Radio Show en het nummer heette Off Road. Ik ga jullie meenemen naar de jaren 70 en daar vinden we Billy Joe Spears. Dit is Midnight Train. I hear footsteps in the street below me. Just an echo in the cold and lonely rain. heart breaks with every step that's taken. with all the love that's in me. Oh, I need him more than flowers need the rain.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 I've got a tiger by the tail, it's plain to see. I won't be much when you get through with me. Well, I'm a losing weight and I'm turning mighty pale. Looks like I've got a tiger by the tail. thought the day I met you, you were meek as a lamb. Just the kind to fit my dreams and plans. Now the pace we're living takes the wind from my sails. And it looks like I've got a tiger by the tail. I've got a tiger by the tail, it's plain to see. I won't be much when you get through with me. Well, I'm a losing weight and a turning mighty pale. Looks like I've got a tiger by the tail. drag me where the bright lights are found. There ain't no way to slow you down. I'm just about as helpless as a leaf in a gale, and it looks like I've got a tiger by the tail. I've got a tiger by the tail, it's plain to see. I won't be much when you get through Well, I'm a losing weight and a turning mighty pale. Looks like I've got a tiger by the tail. Nashville, jouw wekelijkse dosis country music. I'm gonna take that mountain. Take That Mountain. Riva, McIntyre op de Nashville Radio Show. Leuk dat je erbij bent. Heb je eh, informatie voor ons? Je wil een verzoekje aanvragen of gewoon eventjes eh, hallo zeggen? Dan kan dat natuurlijk altijd uh, info at Nogmaals, info at Ik ga jullie mee terugnemen in de tijd. Heel ver terug in de tijd. Met Wanda Jackson. Dit is Making Believe. Making Believe. Believe. De volgende plaat is niet zo oud als deze, maar is wel lekker. Texas Hill, Leonard. next to her with me and my neon heart She says she'll dance if it's a waltz Marble red purse, your place in mine Baby, I don't this home. this old heart's still beating. Ain't no big deal. It's just whiskey under the bridge. Oh, ain't no big deal. It's just whiskey under the bridge. Oh, it ain't no big deal. It's just whiskey under the bridge. Legendarisch country duo Brooks and Dunn en Whiskey Under the Bridge. Wat denk je? Tijd voor wat bluegrass? Ja, vind ik ook. Hier zijn de Oak Ridge Boys en Any Old Time Family Bluegrass Band. We catch our memories wandering through the past from time to time. As a mountain family's music lives again inside our mind. We dream of Allegheny Hills and West Virginia land. bluegrass band. I got fear mom and daddy raised us young'uns on a song by the banks where old New River gently sways and rolls along. Yeah, once upon a time there dwelled a close-knit mountain clan. An old-time family bluegrass band. You never heard the like of melodies a family played the guitar kept the rhythm as the fiddle sawed away. We recall the banjo ringing and a singing mandolin in an old-time family bluegrass band. Daddy slapped the upright. Mama music, we just played it all by heart. Lord, how those songs have flowed across that fertile mountain land. From the old-time family bluegrass band. I see us sitting round the porch on starry summer nights. I remember how the music made my world seem good and right. When all the folks would raise their happy voices and join in. We're the old time family bluegrass band. melodies the family play. The guitar kept the rhythm as the fiddle sawed away. We recall the banjo ringing and a singing mandolin in an old-time family bluegrass band. Yes, an old-time family bluegrass band. Nashville Radio Show for all generations. Stop Leaving, I'll Be Gone. Dat was Charlie Pride, Classic Country op de National Radio Show. De volgende, die is wat minder oud. Oh, maar is wel lekker. Heb je ook zo'n zin om te gaan vissen? Nou, Trace Atkins ook. Mind on Fishing. Let her go, boys. the sun peeking through the curtains. Thought I'd wait a line for a couple good hours and still make the 10 o'clock sermon. But the sky is blue and the breeze is cool and they're biting good, not to mention. If I live right now, might make it somehow, but I doubt I could pay attention. and I love how it feels when he really gets to throwing down. But I'd rather do my talking with the man upstairs when there's nobody else around. If I was there right now, I'd be thinking about which lure I was gonna cast. And he don't need another fool sitting in that pew, dreaming about a Today. Connie Smit op de National Radio Show. We gaan naar Kenny Rogers. In de jaren 80 had hij een grote hit met dit nummer. Love Will Turn You Around. You can run, you can hide, never let it inside. Keep living your life in the dark. Gonna catch up with your heart Make you a dreamer Believer Believing in love Right when a man's doing all that he planned And he thinks he's got just what he needs Life will deliver a shot that will shiver Him driving him down to his knees Make him start giving happen again. Let your mind that tricks you into leaving every time. Love will turn you around, turn you around. Well, it's your heart We hebben aan de andere kant van de oceaan heel veel hits gehad. Aan deze kant geloof ik hebben we er maar twee gehad, als ik mij niet vergis.